Citydijkers met het NOS-journaal. De Oekraïense ombudsman voor de mensenrechten eist toegang tot het kamp voor Oekraïense krijgsgevangenen in de regio Donetsk, dat onder controle staat van Rusland. In het kamp kwamen gisteren tientallen Oekraïense krijgsgevangenen om het leven. Zowel Oekraïne als de EU houden Rusland daarvoor verantwoordelijk en spreken van een oorlogsmisdaad. Moskou zegt juist dat Oekraïne het kamp aanviel. Ook het Rode Kruis wil toegang tot het kamp om gewonden te verzorgen en de lichamen te bergen. Een Russische rapper heeft samen met een zakenpartner alle filialen van Starbucks in Rusland overgenomen. De Amerikaanse koffieketen sloot de vestigingen in maart in reactie op de Russische invasie in Oekraïne. In mei besloot Starbucks Rusland definitief te verlaten. Rapper Timothy zegt niet veel te willen veranderen aan het concept, maar is wel op zoek naar een nieuwe naam. De rapper staat bekend als een trouwe aanhanger van president Poetin. Andere westerse bedrijven zoals Pizza Hut, Michelin en Carlsberg zijn nog op zoek naar een Russische koper. Boerenactiegroep Agractie staat toch open voor een gesprek met Johan Remkes... bevestigt voorman Bart Kemp na berichtgeving van het AD. De organisatie wil maandag gaan bellen met de stikstofbemiddelaar. Niet voor een inhoudelijk overleg, maar om een gesprek te voeren over de uitnodiging van Remkes om te komen praten. Tegen het AD zegt Kemp dat onderhandelen alleen zin heeft als het kabinet de stikstofdoelen loslaat. Een van de andere boerenorganisaties, LTO, zei donderdag toch met Remkes een verkennend gesprek te willen voeren. Dat gebeurt komende vrijdag. Het weer dan. Bewolkt met af en toe wat, wat motregen. Het komt niet verder af dan 15 graden.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 Querías dinero y fama, pues aquí tienes. Esta gente está solo cuando les conviene. Los pan y las mujeres se viran cuando se acabe. El dinero va y viene, pero el tiempo nadie sabe. Yo estaba en un vacilón, yo estaba en un vacilón me divertía y empezaba a vacilar. No sé de dónde una voz vine escuchar. Te rodea la envidia y también la hipocresía. Tienes todos los ojos puestos encima. Todo el mundo te hace coro porque ahora está arriba. Era lo que el no me decía. pero en la buena, pero en la mala.